Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Commissie eist dat Rusland het verbod op de invoer van groenten uit EU-landen opheft. Vanochtend noemde Eurocommissaris Dalli van Volksgezondheid het importverbod al buiten proportie. In een brief aan de Russische regering schrijft Dalli dat uit testresultaten van Spanje en Duitsland blijkt dat komkommers niet de bron vormen van de EHEC-besmetting. Ook schrijft hij dat de besmetting voornamelijk beperkt blijft tot het noorden van Duitsland. De Amerikaanse oud-gouverneur Mitt Romney stelt zich opnieuw kandidaat voor het presidentschap. In 2008 verloor hij de race om de republikeinse kandidatuur van John McCain. De 64-jarige oud-gouverneur van Massachusetts zegt dat de democratische president Obama er niet in is geslaagd de economie nieuw leven in te blazen. In de peilingen ligt Romney ruim voor op zijn voornaamste concurrenten Newt Gingrich, Tim Pawlenty en Ron Paul. In Hoek van Holland hebben tussen de 80.000 en 100.000 mensen de opening van het strandseizoen gevierd. Door de drukte riep de organisatie op een gegeven moment mensen op om niet meer te komen. Vijf mensen moesten naar het ziekenhuis met alcoholvergiftiging, botbreuken of een verhoogde hartslag. Verder verliep het strandfeest in Hoek van Holland zonder problemen. Op radio en televisie is vandaag uitgebreid Willem Duis herdacht, die afgelopen nacht in een ziekenhuis in Hilversum op 82-jarige leeftijd overleed. Radio 1 en Radio 2 herdachten de legendarische presentator en ook op Nederland 1 was een herdenkingsprogramma. Veel artiesten en oud-collega's van Duis roemen zijn vakmanschap, zijn veelzijdigheid en zijn vrolijke karakter. In het Muziektheater in Amsterdam is de 64ste editie van het Holland Festival geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van koningin Beatrix. Het festival opende met de voorstelling Mea Culpa van de Duitse regisseur Schlingensief, die vorig jaar overleed. Het Holland Festival duurt tot en met 26 juni. Het weer vannacht helder en droog. Morgen overdag en ook zaterdag is het zonnig en warm.